uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De advocaten van Willem Holleder zijn hun pleidooi begonnen... door te wijzen op de grote media-aandacht voor hun cliënt. Ze zeggen dat Holleder is neergezet als een psychopaat en een klootzak. De advocaten vinden dat zowel getuigen als de rechters hierdoor zijn beïnvloed. In vijf dagen proberen ze de rechters ervan te overtuigen... dat Holleder vrij uit moet gaan. Vorige week eiste het Openbaar Ministerie levenslang. In Den Haag is in een woning in de Weimarstraat een dode gevonden. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een koolmonoxidevergiftiging. Twaalf mensen, onder wie vier agenten, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hen gaat. Ze waren in de woningen naast die van de overledenen aanwezig. Inmiddels zijn volgens de politie alle woningen gelucht... en is het gevaar van koolmonoxidevergiftiging geweken. De Turkse president Erdogan trekt zich niets aan van de Amerikaanse waarschuwingen over de aankoop van een Russisch luchtafweersysteem. De VS dreigt NAVO-bondgenoot Turkije geen nieuwe gevechtsvliegtuigen van het type F-35 te verkopen als de Turken de aankoop van het Russische S-400-systeem doorzetten. Maar in een tv-interview zei Erdogan dat de aankoop gewoon doorgaat. De Franse kardinaal Barbarin is veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf... omdat hij te weinig deed met beschuldigingen van seksueel misbruik in zijn bisdom. Het misbruik dateert uit de jaren 80 en 90. Toen Barbarin in 2002 aantrad als aartsbisschop van Lyon... waren de meeste zaken al verjaard. Hij gaat in beroep tegen de veroordeling. De Thaise oppositiepartij, die vorige maand prinses Ubul naar voren schoof als kandidaat-premier, moet worden ontbonden. Het constitutionele hof bepaalde ook dat bestuursleden van de partij tien jaar lang niet politiek actief mogen zijn. Volgens het hof heeft de partij zich met de kandidatuur van de prinses tegen de monarchie en de grondwet gekeerd. Het weer bijna overal droog en soms zon. Vanmiddag vooral in de zuidelijke helft van het land flinke buien. Het wordt een graad of 10 bij een stevige wind.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 Eh, we zijn toe aan het tweede uur en we hebben weer een uh, zestiental heerlijke nummers klaarstaan. En we zijn eh, gewend om stevig te beginnen. Nou, de eerste van de twee die voldoet daar zeer bijzonder aan. Dus riemen vast zou ik zeggen. Want we beginnen met Paul Revere en de Raiders en Just Like Me. En daarna Los Lobos met Come On, Let's Go. Nou, dan weet je dat vast. We hebben Elvis natuurlijk en de favoriete LP, de, de Golden Earrings met Winter Harvest. Veel plezier het komende uur. is dat je dan gewoon even wacht, eh, Paul. Eh, eh. <laughs> ja, als Hals binnenkomt is het meteen binnen natuurlijk. Hè. Ehm, <laughs> ah, ja, en dan heb je niet eens in de gaten dat een bepaald nummer is afgelopen. Come on, let's go van Los Lobos. En we begonnen met Just Like Me van Paul Revere en The Raiders uit 1965. En het derde nummer is altijd wat rustiger. Dus Paul Simon kan er weer tegenaan met zijn track van het album Paul Simon. Hier is Duncan. people in the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend. And I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. boots and the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh, I was about destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. The young girl in the parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost, and I seen that girl was the road to my survival. later on the very same night when I crept to her tent with a flashlight. And my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, Here comes something, and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now, that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. dit nummer begeleid door Los Incas. Dit was Duncan van Paul Simon. En ik bedacht me net, als je nou een eh, programma wil vullen met composities van Paul... Paul Simon en Paul McCartney, dan heb je een heel mooi programma, lijkt me zo. We gaan naar een nummer 1 uit 1982 van de Engelse groep The Jam. It is A Town Called Malice. nummer 1 in 1982. The Jam and a Town Called Malice. En dan gaan we een groep draaien die ook niet zo vaak voorkomt in, uh, in eh, Matchbox. En dat is eh, de groep Delaney, Bonnie and Friends. Hier zijn ze met Free the People. 1970. Free the People, Delaney, Bonnie and Friends. We gaan luisteren naar Perry Como, die zijn grootste successen vierde in de jaren 50. Maar ook in 1971 een wereldhit had met It's Impossible.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 En dan zijn we alweer toe aan de Elvis-single van deze week. En dat is You're the Devil in Disguise. in de bekant. Please Don't Drag That String Around. Eh, John Lennon die zat in 1963 in de jury van een jukebox jury. De Engelse uitvoering van Top of Flop. En hij zei over Devil in Disguise. Dat wordt een flop. Hij zat er een klein beetje naast, want het had eh, in ieder geval één week eh, een nummer één positie in Engeland. Hier is Elvis. You look like an angel. like an angel. like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. like an angel. Talk like an angel. In de wereld draait door wordt regelmatig aandacht besteed aan eh, muziek van Robbie van Leeuwen. En eh, The Motions en Shocking Blue en Mistral zijn er langs geweest. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze de Six Young Riders helemaal gaan vergeten. Het was ook maar één hitje, Let the Circle Be Unbroken. En eh, dat kwam uit het jaar 1967, weet je dat ook weer. We gaan nu luisteren naar een groep die niet bestaat. Millie Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. 1989, Millie Vanilli, de niet bestaande groep met Girl, I'm Gonna Miss You. Eh, de volgende werd gecomponeerd en geproduceerd... en wordt ook gezongen trouwens door Timmy Thomas. Why Can't We Live Together? Why can't we live together? En ook Timmy valt met dit nummer onder de One Hit Wonders. Dit was Timmy Thomas en Why Can't We Live Together. En we zijn toe aan de favoriete LP van deze week. En die komt uit 1967 en is de tweede LP van de Golden Earrings, zoals ze toen nog heten. Ze begonnen met Just Earrings en in 1967 hadden we Winter Harvest. Daar gaan we drie nummers van draaien en straks vertel ik je welk je gehoord hebt. Veel plezier. van het album eh, eh, Winter Harvest van The Golden Earring uit 1967. We begonnen met eh, Smoking Cigarettes. En daarna hoorde je In My House en tenslotte het nummer Dream. En volgend jaar, volgend jaar, volgende week <laughs> gewoon weer een favoriet LP. Alleen ik weet nu nog niet welke dat wordt. Ik weet wel de volgende plaat. John and Vangelis, I Hear You Now. John en Vangelis uit 1980 met I Hear You Now. En Vangelis, dat is natuurlijk Vangelis Papatanasiou... later bekend van Aphrodite's Child. En dat is niet de eerste Griekse naam die vandaag voorbij komt... want straks, in het eh, volgende uur, hebben we Yannis Markopoulos. Nou, dan weet je het wel, eh, Hans, hè? Dan wordt, dat wordt feest, hè? Toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik wist niet of hij mijn opa had staan. Ja, ja, hij staat achter. Ja, dat is een, eh, ja, dat is een hele mooie instrumentaal van de week, hè? Ja, Jan Janis. Janni. Nee, Janni niet. Janis. Janis. Markopoulos. Mo Markopoulos. Dan weet je dat vast. Ja, dat weet je. Kan je even oefenen. Ja. <laughs> Oké, nou we gaan even naar een hit uit de jaren 50. En die komt van K-Star. Comes Along a Love. Suddenly, everywhere you go, you feel invited. Comes along a love, suddenly, every dream you had becomes ignited. You just begin to live. Comes along a love. Comes along a love, suddenly, though you never sang, you're always singing. Comes along a love, suddenly, chimes you never heard begin a ringing comes along. Sun is shining, no more Les Paul en Mary Ford. En dat betekent uh, einde uitzending, want ze zingen Bye Bye Blues. Dit was weer eh, twee uur heerlijke muziek en ik heb ervan genoten. En de volgende twee uur zijn ook heel erg lekker. Want uh, Hals is er weer met zijn uh, Muziek Boulevard live. Bent er Ik ben er toch? Ja, ik ben er. Ah, ja, ja, zeker. Ah, oké. Ja, en we eh, hebben een speciale uitzending. Kijk, want? We hebben een gast in de studio. Kijk. Jazeker. En waar gaat het over? Eh, dat weet ik nog niet. <laughs> Ah, oké, dat horen we dan zo meteen wel. Ja, ja joh. Goed, nou in ieder geval eh, veel plezier de komende twee, de komende twee uur met Hans.